Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf vandaag patrouilleren speciale teams van de politie bij de grens en bij opvangcentra om mensensmokkel tegen te gaan. Dat meldt de Volkskrant. In en rond asielzoekerscentra zijn bendes actief die bewoners ronselen voor prostitutie en illegale arbeid. De politie wil de daders op heterdaad betrappen. Daarvoor worden flexibele interventieteams ingezet van in totaal 100 politiemensen. De oostkust van de Verenigde Staten bereidt zich voor op een zware sneeuwstorm. In zeker 15 staten wordt een dik pak sneeuw verwacht. In Washington D.C. zelfs een recordhoeveelheid. Scholen en kantoren van de gemeente blijven daar gesloten. De sneeuwstorm kan anderhalve dag aanhouden. Het verkeer langs de oostkust komt grotendeels stil te liggen... en ook zal op veel plaatsen de stroom uitvallen. In de cultuursector werken te veel ZZP'ers, blijkt uit onderzoek dat minister Bussemaker heeft laten uitvoeren. Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren is het aantal vaste banen in de cultuursector fors afgenomen. Er zijn nu zoveel ZZP'ers dat ze moeten vechten om werk en maar weinig verdienen. Bussemaker maakt zich zorgen en trekt 2 miljoen euro uit om de grootste nood aan te pakken. Tussen Den Bosch en Tilburg rijden al bijna 24 uur geen treinen. Gisterochtend trok een trein uit Tilburg de bovenleiding kapot... toen die het station van Den Bosch binnenreed. Het treinverkeer raakte op verschillende trajecten ontregeld... maar de problemen tussen Tilburg en Den Bosch bleken het grootst. Daar rijden nu nog steeds geen treinen. De NS zet voorlopig snelbussen in. Na Colombia heeft nu ook El Salvador vrouwen afgeraden om zwanger te worden. Aanleiding is de uitbraak van het Zika-virus in Latijns-Amerika. In Brazilië zijn sinds de uitbraak duizenden kinderen met een te klein hoofd geboren. De regering van El Salvador raadt vrouwen aan om een zwangerschap tot zeker 2018 uit te stellen.